Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie heeft alle actievoerders op de A12 in Den Haag weggehaald. De snelweg werd vanaf het begin van de middag in beide richtingen geblokkeerd... door enkele honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Het was de eerste blokkade van de A12 in maanden. In Noord-Ierland is Michelle O'Neill benoemd tot premier. De Sinn Féin-politica is de eerste republikein die aan de macht komt in het land. Sinn Féin won twee jaar geleden al de verkiezingen... maar de pro-Britse DUP-partij blokkeerde lang de vorming van een regering. Eerder deze week werden de regels voor het invoeren van goederen vanuit Groot-Brittannië versoepeld... waardoor de partij niet langer dwarslag. lag. En Sinn Féin streeft naar hereniging van Noord-Ierland en Ierland. Maar O'Neill zegt een premier voor iedereen te willen zijn. In Moskou zijn vanochtend ruim 20 journalisten aangehouden en korte tijd vastgezet. Onder hen waren een journalist en een cameraman van een NOS-ploeg. De twee Nederlanders zijn inmiddels weer vrij. De journalisten deden in gele pershesjes verslag van een protestbijeenkomst voor vrouwen van militairen op het Rode Plein. Die demonstreerden voor de terugkeer van hun echtgenoten van het front in Oekraïne. Door de Amerikaanse vergeldingsaanvallen in Syrië zijn zeker 23 pro-Iraanse strijders gedood. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Engeland alles monitort, zijn er geen burgerslachtoffers. Irak meldde eerder al 16 doden, daarmee komt het totaal uit op 39. Amerika viel gisteravond groepen in Syrië en Irak aan... tussen vergelding voor de dood van drie Amerikaanse militairen in Jordanië.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 Zoveel dagen, zoveel tranen, maar verdriet niet in verdriet. Hou je sterk, wij doen dit samen, zolang jij mijn kracht nog ziet. Zie ik nog meer kracht in jou, weet dat ik op jou vertrouw. Ook al stoort ik in elkaar, weet ik dat jij mij weer baart. Want ik weet wat je kan, oh. Na na na na na na na na na, ik volg je plan, oh. Wijs me de weg als ik het niet meer weet. Want al het negatieve maak je positief. Ja, dat is waar het om draait. Ook al doet het even pijn, blijf sterk voor mij. Zolang ik in jou geloof, geloof jij in mij. Ik voel alles wat je voelt, ik sta aan je zij. En ik blijf sterk voor jou, dus blijf ook sterk voor mij. En eh, jij bent er als het tegen zit, ben ik vergiftigd, heb jij het tegengif. Ik sta altijd voor jou klaar, ik bescherm jou voor gevaar. Jij ja, hou je in het zicht, want niemand die je ziet als ik. Ook al doet het soms pijn ook al doet het soms pijn. Want ik weet wat je kan. Oh, na na na na na na na na na. Ik volg je plan. Oh, wijs me de weg als ik het niet meer weet. Want al het negatieve maak je positief. Ja, dat is waar het om draait. Ook al doet het even pijn, blijf sterk voor mij. Zolang ik in jou geloof, geloof jij in mij. Ik voel alles wat je voelt, ik sta aan je zij. En ik blijf sterk voor jou, dus blijf ook sterk voor mij. Ik zit eenzaam aan het water. Met de maan op mijn gericht. Ik kijk naar honderdduizend sterren steeds weer zie ik jouw gezicht Ja, ik leef nu in de kilte Stille nachten zonder jou Oh, waar ben je nu gebleven? Zonder jou kan ik niet leven ja je hoort bij mij oh, oh, oh. Heb jij soms alles opgegeven? Want ik weet dat jij, weet dat jij, ja je hoort bij mij De verre zon verblindt mijn ogen heb liever dat je gaat, want haar agenda neemt zij niet zo nauw. Waarom spreekt zij vanavond hier af met jou? Ze zei toch echt ik hou van jou En die is een te veel Ze zei toch echt ik mis jou Je snapt dat ik haar niet deel ze zei echt dat ze mij wou. Wil zij dan jou erbij? Je kan maar haar verlangen, maar ze hoort toch echt bij mij. Nou, ik denk dat ik haar even bel. Vergeet het man, ze neemt niet op zo snel. Probeer het nu nu al zeven maal. Ik denk bijna, ze geeft ons een signaal. Ze zei toch echt, ik hou van jou. En drie is één te veel. Ze zei toch echt, ik mis jou. Je snapt dat ik haar niet deel. Ze zei echt dat ze mij wou wil zij dan jou bij? Je kan naar haar verlangen, maar ze hoort toch echt bij mij. ze wat Dat kan toch echt niet waar zijn? Ach, ze bekijkt het verder maar. Ze zei toch echt, ik hou van jou. En drie is een te veel. Ze zei toch echt, ik mis jou. Je snapt dat ik haar niet deel. Ze zei echt dat ze mij wou wil zij dan jou erbij. Je kan maar haar verlangen, maar ze hoort. je eenvoud. Ja, die siert je. Een goed verstaande heeft maar een half woord nodig. En een beetje begrip maakt zelfs woorden overbodig. Jij en ik, we kunnen samen soms wat pieken en even goed kan je mij zomaar vergeten? En ben ik jou in één keer kwijt? Ik kan je nu al laten weten. Jij krijgt van alles en van spijt. Jij hebt mijn hartje meegebroken. Hoe vaak heb jij mij al bedrogen. Jij hebt een spel gespeeld, maar waarom nu met mij? Ik kon nog alles met je delen. Maar blijkbaar kon dat jou niet schelen. Jij komt er ooit nog wel in zachten eenmaal om een deurtje dan voorbij. Waarom ga jij naar die ander? Wat heb ik verkeerd gedaan? Want ik gaf alles wat ik kon. Nu vraag ik mij aan waarom jij bent weggegaan. je mij zomaar vergeten. En ben ik jou in één keer kwijt. Ik kan je nu al wat weten. Jij krijgt van alles en veel spijt. Maar hoe ga jij? heb ik verkeerd gedaan? Want niet nog alles wat ik kon, nu vraag ik mij jou waarom. Jij bent weg. even een beetje ruw heb toegesnauwd. Maar blijf daarom niet langer treuren. Je weet toch dat ik van je hou. Schrijf je naam hier nou in het zand In gedachten zie ik jou Sensueel volmaakt zo mooi Alsof je hier nu voor me staat Uit het niets kom jij tevoorschijn Is dit ons moment Nooit liefde gekend Tot de avond valt en ik samen met jou Dromen uit laat komen dat was voor jou wel even wennen. Want je gevoel was platgelegd. Oh, Je was voorheen ook veel bedrogen. Je ex ging er met een vriendin van door. Maar ik beloof je, het wordt anders met mij. Ik wil je graag verwennen Blijf jij vanavond hier bij mij Ik wil je alles geven Met jou iets moois beleven Een verre reis naar het geluk Die reis vol avonturen Mag van mij eeuwig duren Zolang je maar naast mij blijft staan weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen wil ik met jou. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen wil ik met jou. voor jou een lied. Ik zeg nee. zit in ons bloed. waiting on jouw hart telkens pijn. Je mag niet vrolijk zijn. Geeft het kracht als ik je zeg. Jij bent vrij, dus volg je weg. Niemand zit jou op de huid, dus sla je vleugels uit. Vaarwel verleden, ik ga de toekomst in. in het verleden. De schepen zijn goed verbrand. De hulp is nu aangeland. Roei met de riemen die je hebt. De vloed is weg. Het is nu echt. waar verleden. Ik ga de toekomst in. Het leed is geleden. Dit is een nieuw begin kijk niet om aan jou. En dat ik je veel vaker hier dicht bij me hebben wou. Maar ach, er is iets misgegaan waar jij niets aan kan doen. Ja jongen, zo gaat het in het leven. Ik stop mijn auto voor de deur en zie je voor het raam. Ik lees je lippen en je zegt, mijn papa komt eraan. Je rent naar buiten en je zwaait je moeder nog gedag. En ze kijkt ook naar mij nog heel even. in de auto is het stil. Terwijl er toch zoveel is wat ik jou nog zeggen wil. Het afscheid dat is iedere week het moeilijkste moment. Maar daar moet ik mee leren leven. Je moeder tilt je op en ze zegt me goedendag. Al is er veel gebeurd, ik hou nog altijd van haar lach. God weet dat ik dit ook nooit of te nimmer had gewild. Maar ja, zo gaat het in het leven. Mijn kleine jongen, droog nu je tranen, ook al heb je veel verdriet. Al heeft je moeder mij verlaten jou vergeten zal ik niet. Mijn kleine jongen, kom in mijn armen en vergeet nu maar je pijn. gehad. Ik ken je al jaren, jouw blik, je gebaren, die doen me wat. Vind ik bij jou mijn geluk, want bij mij liep het veel te vaak stuk. Maar niet te lang treuren, die dingen gebeuren, dat doet me wat. Oh, ik wil je zo graag dicht bij mij. Is het wat? for Zou je zien dat je bent verwend Met alles wat ik van je ken Oh, de schatje geeft me nou niet op Overuren in mijn kop Mijn hart spreekt eindelijk hardop Ik laat je nu niet meer gaan Nee, geen dekken aan Je bent nooit meer